Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je onderweg bent naar Schiphol voor je welverdiende vakantie... ben je zeker niet de enige. Het vliegveld verwacht vandaag 86.000 mensen. En dat zijn alleen nog maar degenen die vertrekken vanaf Schiphol. Daarmee is het de drukste dag van de zomer. Wij gaan eh, vijf weken naar Suriname. We moeten nu alleen nog eh, wachten op, onze, op mijn ouders. Die zijn te laat. Dus eh, <laughs> goed geregeld, maar we staan alvast al helemaal klaar. Vandaag de drukste dag op Schiphol. Oh, dat wisten jullie? Ja, dat wisten we. Hadden we gezien, ja. <laughs> Maar gewoon, ja, toen had u al geboekt. Ja, ook al geboekt, ja. Het valt ook nog wel mee ook. We gaan op maandag, lekker rustig dagje, maar schijnbaar niet dus. Verder nog eh, voorbereidingen getroffen? Nee, we zijn ruimschoots op tijd vertrokken en eh, we gaan gewoon lekker relaxed hier naar binnen en eh, inchecken en rustig wachten op onze vlucht. de meeste mensen vliegen naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland deze zomer. Als je trouwens opgelucht bent dat je vandaag niet vliegt vanaf Schiphol, maar bijvoorbeeld morgen of volgende week, dan moet ik je toch even teleurstellen. De komende weken is het elke dag druk op Schiphol. Er vliegen dan vaak maar een paar honderd mensen minder dan vandaag. Zware regenbuien hebben gisteravond voor overlast gezorgd in Drenthe. In Assen liepen straten onder en ook in het dorp Bijlen hadden ze last van de vele regen. Daar viel de stroom uit. In Limburg waren er ook pittige buien. Onder meer in Venlo stonden de straten blank. De Belgische koning Filip heeft zich stevig uitgesproken over de situatie in Gaza. Dat deed hij gisteravond in een tv-toespraak voor de Nationale Belgische Feestdag. Ik sluit mij aan bij al wie de ernstige humanitaire wantoestanden in Gaza aan de kaak stelt. Joodse organisaties in België zijn teleurgesteld door de toespraak. Ze begrijpen niet waarom de koning de aanval van Hamas op Israël niet benoemde. En een vader heeft samen met zijn dochter gisteren in Den Haag een bijzondere vangst gedaan. De twee waren aan het magneetvissen en haalden een tas met 18 vuurwapens boven water. Die tas lag in een sloot. Volgens de politie is een deel van de wapens echt. Het is onduidelijk van wie de pistolen zijn en hoe lang ze al in het water lagen. De tas met wapens is meegenomen voor onderzoek.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 And maybe you want me to, but you will see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just wrong. You, I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved.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 bij een van de omstreden GHF-hulpposten. Dat zegt het aan Hamas geleerde ministerie van Gezondheid. De veestapel krimpt verder, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst in bijna een halve eeuw zijn er minder dan 10 miljoen varkens in ons land. En ook het aantal runderen neemt af. Voor Schiphol is het vandaag de drukste dag van de zomer. De luchthaven verwacht zo'n 86.000 vertrekkende passagiers. In totaal reizen er in juli en augustus 13 miljoen mensen via Schiphol. Het weer.